Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse president Hollande heeft de paus gebeld na de aanslag op een kerk. Hij belooft alles te doen om kerken in Frankrijk te beschermen. Twee mannen vermoorden vanochtend een priester in een kerk in Normandië. Ze werden doodgeschoten door de politie. Volgens Hollande handelden ze uit naam van IS. Een van de aanvallers had een enkelband. Hij wilde vorig jaar naar Syrië reizen, maar werd in Turkije tegengehouden... en teruggestuurd naar Frankrijk. Bij KLM zijn acties op komst. De vakbond, die een deel van het grondpersoneel vertegenwoordigt... had de directie een ultimatum gesteld en dat is verlopen. Hoe de acties eruit gaat zien wordt mogelijk morgen bekend. De vakbond wil onder meer dat uitzendkrachten een vaste aanstelling krijgen. In Noord-Italië is een Nederlander van de weg gehaald met duizenden schildpadden in zijn bestelbus. Hij werd aangehouden omdat hij te hard reed. Agenten vonden toen 5500 kleine zeeschildpadden en 20 landschildpadden. De politie onderzoekt of de man bij een smokkelnetwerk hoort. Een vrouw uit India gaat na 16 jaar hongerstaking weer eten. Ze protesteerde sinds 2000 tegen nieuwe bevoegdheden van het leger. Al die tijd werd ze in leven gehouden met dwangvoeding. Een medewerker van de vrouw zegt dat ze het na 16 jaar hongerstaking tijd vindt voor een nieuwe strategie. Roger Federer tennist niet op de Olympische Spelen in Rio. De Zwitser heeft zich afgemeld omdat hij nog niet is hersteld van een operatie aan zijn knie. Hij laat weten dat hij de rest van het seizoen ook niet in actie komt. Wielrenner Tom Dumoulin gaat wel naar Rio. Dat was onzeker vanwege een breukje in zijn pols dat hij vrijdag opliep in de Tour de France. Hij vliegt er in elk geval naartoe en kijkt in Brazilië zelf of hij fit genoeg is voor de tijdrit.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 How do you like your eggs in the morning? Als vanouds vandaag dit jazzprogramma starten en inleiden. Goedemorgen luisteraars, welkom bij ZFM Jazz, een van de langstlopende ZFM-programma's. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. De vakanties zijn begonnen en velen zijn uitgevlogen naar de warmte, naar bestemmingen ver weg of dichtbij en of op zoek naar onvergetelijke momenten. Dat is dan mooi het thema voor deze uitzending Stukken met titels die verwijzen naar de zon, de zomernacht... naar vakantiebestemmingen of naar jaargetijden. Niks droeve blues. Jazz van zijn zonnigste zijde. Dutch Shrinklers Band met Teddy Wilson on the sunny side of the street. En dan gaan we nu naar Tommy Dorsey, Summertime. always loved you, come rain or come shine. High as a mountain, deep as a river, come rain or shine. I guess when you met me, it was just a Come Shine Denise Jana. Die eh, afgelopen speelseizoen een prachtige vertolking heeft eh, op het toneel gezet. Van de Ella, Ella Fitzgerald. Zij had een prachtige productie, een lovende productie, Ella. Dan gaan we nu naar Frank, Frankie Boy, Frank Sinatra. Blue Skies. sky smiling at me. Nothing but blue skies do I see. Bluebird singing a song. Nothing but bluebird. looking so right. Noticing the days hurrying by. When you're in love, my, how they fly. Blue days, all of them gone. Nothing but blue skies. From now on. een eh, violist. Die speelde in het begin van de vorige eeuw in het Philadelphia Symphony Orchestra. En hij had allerlei André, André Rieu-achtige eh, kleine combootjes tot de grote depressie kwam. En hij aan de grond raakte. Toen ging hij een big band formeren. En daarin van laat ik een stukje horen. At Sundown. Sundown. En we gaan dit blokje zonneschijn... want het programma staat vandaag in het teken van vakantie, zon en bestemmingen... en weersinvloeden. We gaan dit blokje afsluiten met een oer Haarlems bandje... de Flying Dutchman Jazzband... onder leiding van Hans de Winter... met onder andere Koos van der Hout op de trompet... met het stuk The World is Waiting for the Sunrise... En als ik naar buiten kijk, dan denk ik dat het nog waar is. is Waiting for the Sunrise. En als we dan het vakantiethema hebben... dan eh, krijgen we zo'n mooie camping of een mooi verblijf aan een meer... ondergaande zon. En dan krijgen we het moment The End of the Day. En dat is een stuk dat wordt eh, gezongen door de Deep River Quartet. Deep River Quartet in 2014 abrupt gestopt met optreden na het overlijden van de, voorman Dick Rietveld. Het orkest heeft eh, meer dan 40 jaar furoren gemaakt. En uh, we kennen ze nu alleen nog maar van de platen. The End of the Day, The Deep River quoted. When you come of the day and the night cause your worries away do you ever watch that setting sun and dream of things that you might have return from your work with a smile? Do you feel that it's all worthwhile? As you dream the twilight hours away, when you come to the end you come to the end of the day. And the night seems to call all oh, your worries away. Do you ever sit and kind of watch that setting sun? And dream of all the things that you might have done return from your work with a smile? Do you feel that it's all worthwhile as you dream the twilight hours away? When you jamais it's a thrill white Abby Lincoln. Een Amerikaanse die partner was van Max Roach, drummer Max Roach. En met het eh, stuk Midnight Sun zijn we gekomen naar de, in dit blokje wellicht romantische nachten. Dan is het daarom tijd voor Doris Day, Moonlight Bay. Say say volgens de boeken inmiddels 92. Heeft ook eh, heel wat platen gemaakt in de geschiedenis. En is eh, hoog geklommen op de artiestenladder, zullen we maar zeggen. En in het blokje eh, Nachten ga ik nog één stukje van haar laten horen. Quiet Night en Quiet Stars. Quiet nights and quiet stars, quiet chords from your guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams climbing hills where lovers go to watch the world below together. in Vermont. Ella and Louis. Moon Glow. Eddie Harris. of my lonely room, I think of you. we zijn inmiddels eh, aangeland op de scheiding van eh, dag en nacht. De avond. En de Millers hebben daar ook een prachtig stukje. Weet je nog wel? Die avond in de regen. Jij stond op de tram te wachten. Ik zag je in de verte staan. Jij kwam naar me toe je Samen zijn we voortgegaan. Zeg, weet je nog wel, die avond in de regen. Het was al over negen en we liepen heel verlegen samen. Onder Weet je nog wel, hoe jij daar stond te wachten? Het was al over hoe we beiden vrolijk lachten samen. Onder moeders paraplu. Je wangen waren nat en je haar was nat. We trapten samen in een plas. Je merkte het niet eens, omdat dit moment het mooiste van je leven was. Zeg, weet je nog wel, die avond in de regen, hoe we beiden zwegen. Heel verliefd en heel verlegen samen. samen in een Je merkte het niet eens, dat dit moment het mooiste in je leven was. Zeg, weet je nog wel, die avond in de regen, hoe we beiden zwegen. Heel verliefd en heel verlegen samen, onder moeders paraplu dat was allemaal nog heel braaf en lieflijk onder moeders paraplu op zo'n eh, zomeravond... waar een klein beetje regen uit de lucht komt. En dat kwam eigenlijk wel goed uit, want dan konden we onder die paraplu. Dat is heel wat anders dan eh, Joe Williams... die doorzakt in de kroeg... en s'morgens om vijf uur zich naar huis sleept. Five o'clock in the morning. morning. And there is no one on the street but me. Well, it's five o'clock in the morning.